Van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon is een, bijna een heel gezin gedood. Het gaat om een vader en zijn drie kinderen en nog één ander persoon. Dat maakt het Libanese ministerie van Volksgezondheid bekend. Ook twee anderen raakten gewond, onder wie de moeder van het gezin. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op een Hezbollah-terrorist... en dat deze is uitgeschakeld. In de Amerikaanse staat Arizona is afscheid genomen van de doodgeschoten activist Charlie Kirk... De streng beveiligde uitvaart werd bijgewoond door onder meer president Trump en vicepresident Vance. Ze noemden hem een martelaar voor de VS. Ook eh, eh, de 31-jarige Kirk was een vertrouweling van Trump... en populair onder conservatieve jongeren in de VS. Hij werd vorige week doodgeschoten. Een 22-jarige verdachte zit vast. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen moeten er meer Marokkaanse Nederlanders naar de stembus. Dat vindt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met een migratieachtergrond zich niet herkennen in de politiek en een stuk minder stemmen. Vooral onder Nederlanders met een Surinaamse of Marokkaanse achtergrond is het opkomstcijfer lager dan gemiddeld. Het samenwerkingsverband hoopt met een campagne daar verandering in te brengen. In een huis in Arnhem is afgelopen middag een dode gevonden. Volgens de politie zijn er verdachte omstandigheden. Wat er is gebeurd wordt nog onderzocht. Een 23-jarige man uit Zutphen en een vrouw van 21 zonder vaste woon- en verblijfplaats zijn opgepakt. Volgens Omroep Gelderland is het slachtoffer een man. Wat zijn relatie is met de verdachte is niet bekend. Het weer, er zijn enkele buien. Vannacht is vooral in het noorden en westen van het land nog kans op regen. Het koelt af naar een graad of 10. Komende dag geregeld zonnig. Op de meeste plaatsen blijft het droog.